Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Iraakse leger heeft een deel van een wijk in de stad Tikrit veroverd op islamitische staat. De stad is sinds vorig jaar juni in handen van IS. De militairen hebben samen met Soenitische strijders en Sjiitische milities de helft van Tikrits grootste wijk veroverd, zegt de gouverneur van de provincie. Het Iraakse leger is al een tijd bezig met een opmars in het noorden van het land. Drie agenten van de regio Zeeland-West-Brabant worden vervolgd voor het schieten op vluchtende verdachten. Daarbij raakte één van hen zwaar gewond. De agenten waren bij twee incidenten betrokken, één in Tilburg en één in Oosterhout. Volgens het OM hielden ze zich niet aan de instructies, zoals er geen sprake van noodweer. De twee mensen op wie is geschoten hebben aangifte gedaan. De zaken komen later dit jaar voor de rechter. Top Gear wordt dit seizoen helemaal niet meer door de BBC uitgezonden. De Britse omroep schrapt de resterende drie afleveringen van het autoprogramma... nadat presentator Jeremy Clarkson een producer zou hebben geslagen. Clarkson zou gewelddadig zijn geworden toen het avondeten niet op tijd klaar stond. Hij is geschorst. De presentator lijkt er weinig problemen mee te hebben. In de Britse krant The Sun zegt hij dat hij een lekker koud biertje neemt... en wacht tot dit is overgewaaid. Bas Dost is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de Interlands tegen Turkije en Spanje. Het is voor de spits van Wolfsburg de tweede keer dat hij bij de selectie zit. Eerder werd hij opgeroepen voor het oefenduel met België in 2012. Dost heeft na de winterstop al 14 keer gescoord. 12 keer in de Bundesliga en 2 keer in de Europa League. Guus Hiddink heeft de geblesseerde Robin van Persie niet opgeroepen. Het weer volop zon, alleen in het oosten nog wolken. Het is vanmiddag 8 tot 11 graden. Komende nacht vriest het licht en kan er mist ontstaan. Morgen zonnig bij 10 tot 13 graden.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 moest even eh, gauw deur openen. Doen ze beneden de deur dicht. Zijn toch gek ook niet over. Maar goed. Uh, de vernieuwjaren dus. Tot 4 uur. Vandaag. helemaal buiten adem. Eh, met eh, Billy Paul. Met Rainbow Train. En met Neil Diamond. Nou, laten we maar gelijk met Billy Paul beginnen. 360 Degrees heet het album. En het nummer dat we gaan draaien heet Brown Baby. En hij kraakt lekker. Paul en eh, het prachtige liedje Brown Baby. Uh, hoorde u eh, Rainbow Train met Another Band. En Rainbow Train, de LP die ik hier heb, die heet Accompanied by a Rainbow Train. Rainbow Train was eigenlijk een, een, een verzameling van, van bekende Nederlandse artiesten... maar ook, ook mensen die eigenlijk begonnen. Anita Meijer bijvoorbeeld is er beroemd door geworden. Eh, gestart ook bij eh, Rainbow Train. En nog een aantal van die eh, figuren. De band bestond voor op deze LP uit Okkie Huis dus. Uh, Huis dus, die speelt keyboards en doet een vocalen. Jan Vermeulen, bas. Hans Vermeulen, keyboards, gitaren en een vocalen. Hans Hollestelle, uh, gitaren. Shell Schellekens op drums en Jan Rietman de keyboards. Dat zijn dan de boys. Zeg maar, nou, als je die namen hoort, dat zijn allemaal mensen die bijvoorbeeld ook in het, eh, in het, in het session circuit in Nederland... dus als studiomuzikanten ruimschoots hun eh, sporen verdiend hebben. Zeker de familie uh, En Jan Vermeulen en Hans Vermeulen kwamen natuurlijk uit de band de Sandy Coast. Ja, dat weet ik dan ook weer. En dan de meisjes die erbij worden. Martha Pendleton... Eh, Anita Meijer en Diane Marshall. Dat waren dus drie fantastische zangeressen die, eh, eh, ja, die daarna ook behoorlijk carrière gemaakt hebben. Zeker Anita Meijer, want die is nog steeds actief. Maar toen de tijd dus begonnen met deze band. De eerste hit die ze hadden was van een eerder album en dat heette die het Alternative Way. Maar dat staat hier niet op, want dit is al het tweede album van, van dit gezelschap. Rainbow Train dus. En daar gaat u meer van horen in de komende twee uur. En dan gaan we naar eh, een heel ander eh, document. Een prachtig document, mag je wel zeggen. Eh, songs uit de film The Jazz Singer. En ehm, dat was een prachtige film waarin Neil Diamond de zoon speelde van een rabbijn. Eh, die rol werd overigens gespeeld door Lawrence Olivier. Ook niet een van de kleinste, mag u wel stellen. Die rol werd dus gespeeld door deze Engelse topacteur Lawrence Olivier. En ehm, ja, het verhaal ging er eigenlijk natuurlijk een beetje over dat... dat eh, Neil Diamond als zoon van deze rabbijn natuurlijk voorbestemd was om ook rabbijn te worden en ook voorzanger in eh, de synagoge. Maar dat liep een beetje anders. Hij ontdekte de popmuziek en de jazzmuziek. En werd dus inderdaad gewoon zanger op dat circuit. En ging een levensstijl leiden die zijn vader nou niet bepaald kon waarderen. Eh, een huwelijk wat misliep en nog meer van al dat soort fraais. Maar uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. Dat is dan wel weer mooi. De Hoes eh, bevat prachtige films, eh, foto's uit de film. Echt van die prachtige karakteristieke koppen. Echt heel erg mooi dan. Prachtige film vond ik het in de tijd. De jazzzinger dus, Neil Diamond. En daarvan draaien we de openingstrek van het album America. Zijn. <laughs> America heet het openingsnummer. Openingstrack van het album eh, The Jazz Singer. Met de songs uit de gelijknamige film van Neil Diamond. Die daarin de hoofdrol speelde samen met Sir Lawrence Olivier. Prachtige plaat. Eh, en groot bekendste nummer daarvan is natuurlijk Love on the Rocks. En die komt ook nog wel langs de komende ehm, twee uur. Of anderhalf uur nog eigenlijk. A star is someone very special, talented, warm, human and personal. And an outstanding performer. In the lineup of stars, Billy Paul was rejected because he is super warm, superhuman, super personal and super performer. In short, Billy Paul is a superstar. Nou, dat staat op de hoes van eh, dit album uit eh, de 70 jaren. Ehm, een eh, album uit de ja, zeg maar uit de bekende Gamble en Huffstal. De, de, de, de disco, de Philly sound mag je eigenlijk wel zeggen. Uh, bekende daarvan ook de OJ's en de Three Degrees en, en de Tramps. En nog meer van dat, eh, van dat moois. En Willy Paul was een van die artiesten die een eh, album mocht maken bij, bij dit gezelschapje. En ja, eh, alle nummers, bijna alle nummers zijn geschreven door Gamble en Huff. Er staat ook eh, een stuk van Elton John op. Eh, en natuurlijk de grote hit Me and Mrs. Jones. Die staat er natuurlijk ook op, dat begrijpt u. Maar ehm, we gaan eerst een paar andere nummers daarvan draaien. Want u weet hoe we dat doen. Hè? We bewaren meestal de grote hits tot wat tot later in het, in het programma. Ehm, vandaar dat ik nu voor u ga draaien. Het, hij kraakt wel een beetje. Dat komt. Hij is toen de tijd vrij veel gedraaid. In uh, discotheken en zo. Dus eh, hij kraakt wel een beetje. Maar goed, dan moet je maar voor lief nemen. Daarvoor is het vinyl. rekening. Ja, Jawel. Goed. I'm just a prisoner. Dat gaan we draaien. I'm just a prisoner. Billy Paul. about just a right, Has everybody forgotten about me? Will I ever, ever, ever be free? I'm just a prisoner, oh Lord, just a prisoner, just a prisoner, just a prisoner, just a prisoner, just a prisoner, just a prisoner. Just a prisoner just a prisoner, just a prisoner. I I thought a man was innocent until he's proven guilty. Ain't been no jury to judge me. How long must I pay for the wrong I've done? I'm a victim of circumstance, you see. Has everybody forgotten oh, about me? Will I ever, will I ever see my family? I'm just a prisoner, oh Lord, just a prisoner, just my kids I know they miss me The baby, she's five and old And she don't even know who her daddy is The cell is cold understand. You can never get used to this man. My bed as hard as wood. I gotta fight, fight, fight to keep my manhood. Seems like everybody, everybody, everybody, everybody forgotten about me. Will I ever, ever, ever? never get to use of the smell. My bed as hard as wood. I gotta fight, fight, fight to keep my manhood. Just a prisoner, Lord, just a prisoner, just a prisoner. Gotta fight to keep my manhood. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, somebody hear me. Won't somebody help me? Why won't they take this chain off me? The cell is cold And the bed is hard as a rock With electric locks that says like I need my woman, need my woman, need my woman, need her, need her, need her Got to fight to keep my manhood. Been incarcerated for five long years. You hear me? You hear me? I've been incarcerated for five long years. Waiting for my trial. Wait. judge and the jury took my name, Lord, and gave me number. transfer I'm from 25th and Master Broad and South, and I know what I'm talking about. A whole lot of prisoners. A whole lot of prisoners and everybody. I want the world to hear me, and I want the Lord to listen to me. If you open my mouth, if I open my mouth, I'll be solitary confinement. Yeah, eating bread and water, bread, bread and water. Lord, Lord, talk too much, they talk too much. The brothers in the prison gonna get me. Lord. Yeah, I'm back. Yeah, I'm back. The guards in the prison's gonna get me. Machines machine guns, and heavy artillery. Making the place for cars and old rides into love. I'm Just a Prisoner. En dat was uh, Billy Paul van het album The 360. The Grease of Billy Paul. Ja, sorry, hij kraakt wel een beetje. Maar goed, dat komt ook door het discotheekverleden natuurlijk van deze plaat. Eh, Billy Paul werd geboren op Philadelphia op 1 december 1934. Eh, en is een Amerikaanse soulzanger. Eh, en en die zijn eh, Grammy Award kreeg voor zijn eh, nummer eh, Me and Mrs. Jones. Wat we natuurlijk later in het programma nog beslist gaan horen. En dit was ook zijn enige nummer 1 hit tijdens de laatste drie weken van 1972. Op zijn elfde begon hij al als disjockey bij een radiostation. En later zou hij dus zelf muziek gaan maken. En tegenwoordig woont Billy Paul in Londen. Nou, dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Ehm, of hij nog veel meer platen gemaakt dat weet ik eigenlijk niet. Dat ga ik zo nog even voor u nakijken. Maar in ieder geval, dit is een van zijn eerste platen uit dit 1972. Dus Billy Paul en uh, The 360 Degrees. Rainbow Train, Nederlandse band. Ontstaan in 1975 en heeft bestaan tot 1979. In... Eh, wat wisselende samenstellingen. Maar de bezetting heb ik u eh, van deze album al, eh, dit album al genoemd. was overigens niet hun tweede, maar hun eerste LP. En er eh, stonden twee hits op. Another Band, die heeft u al gehoord. En Heaven on Earth, dat was de tweede. En daarvoor hadden ze natuurlijk nog een hit met het gigantische The Alternative Way. Uh, Rainbow Train was eigenlijk een soort begeleidingsband van allerlei artiesten. Onder andere het nummer House for Sale, wat eh, Lucifer eh, groot heeft gemaakt, eh, wordt de begeleiding door Rainbow Train gespeeld. En niet door leden van de band Lucifer zelf. Ehm, <clears throat> dat leidde toen ook nog tot een aardig conflict. Want Henny Huisman, weet u misschien nog wel, van de Soundmix Show en zo. Die was drummer bij Lucifer en die werd er eigenlijk toen gewoon uitgezet omdat hij niet goed genoeg was. Vandaar. En dat resulteerde natuurlijk in een onprettige verhouding met uh, Margriet Eshuis, de zangeres van die band. Wat later allemaal wel weer, eh, weer goed kwam. Maar goed, Rainbow Train dus. En ehm, van hun, van het album Accompanied by Rainbow Train, draai ik Let It Happen, Let It Be. It Happen, Let It Be. En dat was een track van het album eh, Accompanied by a Rainbow Train. Nou, het album komt overigens uit 1978. Dan bent u daar ook weer van op de hoogte. We gaan naar de singer Neil Diamond. Wordt eerst een heel kort fragmentje, een soort eh, gezang. En daarna het nummer You Baby. Hier is Neil Diamond. is eh, de soundtrack van de film. En dit was een eh, scène van een live optreden in een club die eh, niet al te vreedzaam eindigde. Zullen we dat zo maar zeggen. Neil Diamond dus. En ehm, <clears throat> het album heet The Jazz Singer. En dat zijn dus de liedjes uit die fantastische gelijknamige film. Waarin hij de hoofdrol speelde. Samen met Sir Lawrence Olivier. De Singer, Neil Diamond. Het is nog lang niet te laat. Al vindt Billy Paul van wel. It's too late. Nummer van Carol King. Too late, too late, too late, baby, too late. Too late, too late, too late, baby, too late. Stay there all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. trying, and it's too late, babe. It's too late. just what we do. Now you look so unhappy, and I feel just like a fool. And it's too late, baby. It's too late. Though we really, really, really did try to make it, try to But we just can't stay together, can't you see it too? to a later, a to a later, a to a later, a to a later, a to a later, to a later, to later, to later, to later, oh, baby. Too late, no, no, no, no, no, no. I just can't take you back. I just can't take you back. geschreven door eh, Carol King natuurlijk. Eh, <clears throat> een dame die eh, heel wat bekende nummers op haar naam heeft staan. En dit was er een van. In de uitvoering van Billy Paul op het album 360 Degrees of Billy Paul. En dat album komt uit 1972. Ehm, ja, dat is mooie muziek. Dat is lekkere muziek. Klinkt goed. geweldig. En we gaan door met Rainbow Train. En dit is een heel lang, dit is een behoorlijk lang nummer. Ik weet niet precies hoe lang, staat er niet bij. Maar het is wel lang, want de eerste kant van deze LP bevat maar drie stukken. tweede daarvan heeft u al gehoord, dus dit is het tweede, eh, derde stuk van kant 1. En dat heet Good Morning Bad Day. Nou, ik vind het niet zo'n slechte dag vandaag. Mooi weer. Zonnetje schijnt. Hé, wat doe je erom? Goed, Rainbow Train, Good Morning Bad Day. he's the guy who's got the money Oh, you go to Jerry though he looks a little funny It's August 10 And I'm here again I'm thinking about a song to write It's good to play my days away I kinda like these sleepless nights and all. Uh, softly sleep. John cause he don't wanna spend his money. Don't you go to Jerry cause he acts a little funny. Think you better leave it up to us so you'll be able to sit was eh, Rainbow, Rainbow, Train dan met Good Morning Bad Day. En dat was een heel epos, een heel eh, lang nummer ook. En heel veel zo'n, het leek wat wel een musical. Joh. Prachtig mooi. Goed, we gaan even naar het weer en het nieuws van eh, drie uur. En daarna ben ik weer bij u terug.